Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben 5.000 euro gekregen. Een paar jaar geleden kwam een rapport uit waaruit bleek dat driekwart van de jongeren in de jeugdzorg met geweld te maken heeft gehad. Dat geldt ook voor Daisy uit Nijmegen. Ik ben nu 50, dus het is al heel lang geleden. En nog als ik daaraan denk, het gevoel wat dat toen bij mij opriep, dat was echt meer dan vernederend. En wat ervoor heeft gezorgd alles bij elkaar, de tien jaar jeugdzorg, dat ik eh, ja, beschadigd ben geraakt. Ze werd uitgescholden en regelmatig werd een tik uitgedeeld. Het bedrag van 5000 euro is bedoeld als erkenning voor het geweld. Zo'n 40 bewoners van een flat in Almere moesten vannacht hun huis uit. Bij de winkel op de begane grond was brand uitgebroken. Volgens de politie is de brand niet aangestoken. Het vuur was redelijk snel onder controle. Bewoners kunnen inmiddels weer naar huis. De kiloknaller verdwijnt vanaf de zomer bij Jumbo, dat schrijft de Volkskrant. De supermarktketen zet daarmee als eerste in Nederland een streep... door aanbiedingen voor vers vlees. Jumbo zegt dat veel te veel mensen in Nederland vlees eten... en dat is niet zo duurzaam. Vorig jaar kreeg de keten nog flinke kritiek. Toen verdubbelde het het aantal vleesaanbiedingen nog. En Nederland is Europees uitgevoetbald. Ajax vloog er als laatste club gisteravond uit. In de achtste finales van de Conference League werd de club in Birmingham weggeveegd door Aston Villa. Het werd 4-0. Al vroeg in de wedstrijd kwam de Britse club op voorsprong. Wat het een kansloos verhaal maakte, zag ook verdediger Divine Ranch. We wisten wel dat het heel moeilijk zou worden. Um, natuurlijk blijven we altijd die vertrouwen houden. Ehm, alleen ja, toen kwam wel die, eh, nog een tegengoal. En ja, toen wist je wel van... Eh, dit, is, uh, wordt heel lastig. Vorige week werd het nog 0-0 in Amsterdam. Het weer nog vanochtend veel grijs en met name in het binnenland regen. Vanmiddag zijn er op meer plaatsen stevige buien met windstoten, onweer en hagel. Het is wel zacht, het wordt 13 tot 16 graden.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 Yeah, here you go. Oh, nah, he, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called... Let's get it going. vibe, the vibe a second. This a club, girl, while you arrive naked. Hear that how the veteran glide the record.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 Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs vast stenen, nou dat wordt een hele waar. Van ze neer te klein, en al hebben ze geheeld. Uit eten dat ze 1800 een naaie heerskepaar.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 en niet om alle schade te vergoeden. De Tweede Kamer wil Oekraïne voor lange tijd steunen. Een meerderheid staat achter een overeenkomst met het land... om tien jaar lang te helpen bij onder meer veiligheid, gerechtigheid en wederopbouw. Een Amerikaanse vader is door een jury schuldig bevonden aan dood door schuld... vanwege het bloedbad dat zijn zoon aanricht op een school in Michigan ruim twee jaar geleden. De ouders zouden niets hebben gedaan om de tragedie te voorkomen... en kunnen allebei 15 jaar cel krijgen. Het weer bewolkt en bui met plaatselijk onweer, hagel en mogelijk forse windvlagen.